12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. President Trump houdt de medewerking aan de nucleaire overeenkomst met Iran op één voorwaarde in stand. Als de deal niet binnen vier maanden wordt verscherpt, trekt de VS zich eruit terug, zegt Trump. Hij wil dat de overeenkomst wordt veranderd. Hij eist dat het congres de afspraken zo aanpast dat Iran ook kan worden gestraft voor misdragingen die buiten het akkoord vallen, zoals steun aan terroristen. Iran zegt dat het akkoord niet open te breken is en noemt de aankondiging van Trump een wanhopige poging. In Tunesië zijn opnieuw zo'n 150 demonstranten opgepakt, onder wie een aantal oppositieleiders. Sinds vorige week wordt er in het land geprotesteerd tegen de gestegen brandstofprijzen en hogere belastingen. Maar er is ook onvrede over het optreden van de regering. Er zijn sinds begin deze week bijna 800 mensen vastgezet. Zondag worden massaprotesten verwacht. Dan is het zeven jaar geleden dat president Ben Ali werd verjaagd. Het College voor de Rechten van de Mens en antidiscriminatiebureaus zijn kritisch over een cursus voor nieuwe medewerkers van Albert Heijn. Een foto van een zwarte vrouw staat bij goedkope producten en bij dure staat een witte man. De critici noemen het stigmatiserend en chockerend. Albert Heijn zegt in een reactie dat de gevraagde afbeelding wordt aangepast omdat die kennelijk een ongewenste indruk maakt. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de dood van het Nederlandse fotomodel Ivana Smit in Maleisië geen ongeluk was. Nader onderzoek op haar lichaam heeft aan het licht gebracht dat het 19-jarige meisje al een hoofdwond had voor ze van 14 hoog naar beneden viel, schrijft de Telegraaf. Ook had ze blauwe plekken op haar armen. Smit was in Maleisië na een feest met een Amerikaans echtpaar meegegaan naar hun flat. wat daar is gebeurd is onduidelijk. Het weer. Vannacht blijft het droog en het koelt af naar een graad of twee.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 free your mind and join us. You can feel it. stay. Oh, I can ease you of your pain. Feel you give me love again. Round and round we go. Each time I hear you say, This is the love that I remember.